Minister Plasterk onthult dan de site www.bevoegd.nl. Op de site staat ook de verhouding tussen bevoegde en onbevoegde leraar in het basisonderwijs, maar voor die sector zijn de cijfers niet per school uitgesplitst. Gisteren drong de nieuwe vakbond Leraren in Actie aan op verplichte melding van het aantal onbevoegde leraren. Volgens de vakbond staan die steeds vaker voor de klas. Leraren in Actie vindt dat onacceptabel. Ouders en kinderen hebben het recht om te weten wat de kwalificaties zijn van de docent, zegt de nieuwe bond. De kiescommissie in Afghanistan heeft Karzai uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Er komt geen tweede ronde. De bekendmaking komt een dag nadat Karzais uitdager Abdullah zich had teruggetrokken. Abdullah vond dat er te weinig werd gedaan om nieuwe fraude te voorkomen. Door de terugtrekking van Abdullah was Karzai de enige overgebleven kandidaat. Kort voor de bekendmaking van de kiescommissie zei VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon dat de VN elk besluit van de kiescommissie zal steunen. Hij noemde de verkiezingen in Afghanistan de moeilijkste die de VN ooit heeft ondersteund. De PVV lijkt het plan voor een belasting op hoofddoekjes niet door te zetten. Vanochtend in een debat over het belastingplan voor volgend jaar zei PVV-woordvoerder Van Dijk er niets over. En toen hij er door de SP aan werd herinnerd, zei hij dat zijn partij het voorstel niet heeft doorgerekend. Van Dijk vroeg aan staatssecretaris De Jager of die het misschien zou willen doorrekenen. Het voorstel voor een belasting op hoofddoekjes werd in september tijdens de algemene beschouwingen gedaan door PVV-leider Wilders. Hij kreeg direct veel kritiek van de andere partijen in de Tweede Kamer en van het kabinet. Het weer. Af en toe zon, maar ook stapelwolken en enkele buien.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 I can't wait till we reach that sweet